Levi van Eck met het NOS-journaal. De Canadese premier Trudeau roept de truckers die al dagenlang demonstreren op... om te stoppen met hun protest. Hij zegt dat ze de economie, democratie en het dagelijks leven van veel mensen blokkeren. De vrachtwagenchauffeurs zijn boos over het Canadese coronabeleid... en de verplichte vaccinatie van truckers die naar de Verenigde Staten rijden. Al dagenlang blokkeren ze de straten van de hoofdstad Ottawa. De burgemeester van die stad riep gisteren de noodtoestand uit. De fabrikant achter de voorheen veelbelovende corona-ademtest... zou testuitslagen hebben aangepast in het eigen voordeel. Dat meldt het Financiële Dagblad. Dat gebeurde toen de GGD de testen inzette als proef. De apparaten leken door de aanpassingen beter te werken. Het bedrijf achter de testen spreekt van een menselijke fout. Ook een onderzoeksbureau dat door het ministerie van Volksgezondheid was ingehuurd... vond geen kwade opzet, maar sluit het ook niet helemaal uit... De ademtesten zijn uiteindelijk nooit op grote schaal ingezet. Het wangedrag van Mark Overmars was al langer bekend bij Ajax. Dat schrijft NRC. De krant sprak met elf vrouwelijke medewerkers en oud-medewerkers. Zij vertellen dat er een haantjescultuur heerst... en dat vrouwen grensoverschrijdend gedrag niet bespreekbaar kunnen maken. Overmars legde afgelopen weekend zijn functie als directeur voetbalzaken neer... vanwege seksueel overschrijdend gedrag. Burgemeester Prevot van de gemeente Valkenburg aan de Geul... vindt dat er niet onnodig paniek gezaaid moet worden... met het uitgeven van waarschuwingen voor hoogwater. Zondag werd er gewaarschuwd voor overstromingen en mogelijke evacuaties... toen het waterpeil in de Geul snel steeg na veel regen. Volgens Prevot schrikken mensen daar onnodig van... na de watersnood van afgelopen zomer in Limburg.